de rest die doet nog steeds. Er zijn ons in de jaren veel verdetten voor gegaan Iedereen die wil in een Ajax shirtje staan Het allermooiste voetbal dat je bij ons ziet En nooit, nee nooit, verliezen doen we niet En wat dacht je van die mensen in de meer? Niemand, nee nergens gaan ze zo tekeer Ajax, Ajax is oké okay. AJ, AX, de rest die doet ons niks naar Italië of ergens anders heen. Ajax blijft voor ons altijd nummer 1. Daar kunnen ze je leren hoe je voetballen moet doen. Daar leren ze je spelen als een echte kampioen. En wat kunnen ze lekker spelen in de meer. Niemand nee, nergens gaan ze zo keer. We zingen Ajax, Ajax is oké. Okay. AJ, AX, X die doet ons in. nog is Ajax, oké. Okay. Ajax, oké. Okay. Ajax, Ajax, Ajax is oké. Okay. We zingen Ajax, Ajax is oké. Okay. A-J-A-X, rest die doet ons niks. die doet ons niks. Ajax, Ajax is oké. Okay. A-J-A-X, de rest die doet ons niks. Ajax, Ajax is oké. Okay. A-J-A-X, de rest die